Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond was de laatste ronde, voor in elk geval een paar weken. Veel mensen doken nog snel een café of restaurant in. Ik vond het nu wel echt nodig om echt de laatste keer even nog eh, iets leuks te doen. Ik weet niet voor hoe lang het eh, gaat duren natuurlijk. Ja, dat was gewoon leuk om de laatste keer toch nog een leuk feestje ervan te maken. Omdat we weten dat het de komende tijd niet meer zal gaan. Sommige ondernemers hadden speciale corona-acties om van hun biervoorraden of volle koelkasten af te komen. En in Den Haag, ongeveer naast de Tweede Kamer, was het volle bak in een partytent... waar mensen de laatste openingsdag van de horeca vierden. Daar konden niet veel mensen om lachen. Rond 10 uur greep de politie in. De burgemeester van Den Haag noemde het feest volstrekt onverantwoord. De politie heeft in Oefeld in Brabant een berg illegaal vuurwerk gevonden in een garage. Volgens Omroep Brabant lagen de cobra's en nitraten er voor het oprapen. 300 kilo van het spul. Levensgevaarlijk midden in een woonwijk. De politie had het over een garage vol bommen. In Parijs en acht andere grote Franse steden geldt vanaf dit weekend een avondklok. Inwoners mogen tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends niet meer de straat op voor de Franse president kan het niet anders, zegt correspondent Frank Renaat. Macron is heel duidelijk, we zitten in de tweede golf. Er komen nu 200 mensen, coronapatiënten per dag bij op de intensive cares. Dat kunnen we niet lang volhouden. Daarom zijn maatregelen nodig. De avondklok in de grote steden geldt tenminste vier weken en waarschijnlijk zelfs langer. Het Nederlands elftal heeft gisteravond opnieuw gelijk gespeeld. Dit keer in en tegen Italië. Het werd 1-1. Vorige maand werd Oranje in Amsterdam nog compleet weggespeeld door Italië. Nu ging het beter, zegt aanvoerder Virgil van Dijk. Ik denk dat hun een aantal mogelijkheden hebben gehad uit de counter ook. Eh, maar ik denk dat wij het misschien beter hadden kunnen uitspelen. Maar goed, om hier gelijk te spelen vanavond, eh, ik vind het een eh, goede prestatie waar we op kunnen bouwen denk ik, voor de volgende periode. Oranje staat in de Nations League pool nu derde, vlak achter Italië. Het weer, best wat zon vandaag. Helemaal in het noorden en het zuiden kan een bui vallen. Het wordt hooguit 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen.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 fish almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like baby. said, what you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get you get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me I be on. I'm about to go pro. Cause I like what I see. Look baby. I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 50 500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, stop kissing on your neck. Hey, better, better, hey, better, better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on take off them drawers. It's just you and me.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 De Tweede Kamer had gisteren in het coronadebat felle kritiek op de aanpak van premier Rutte. Hij erkende dat er de afgelopen maanden dingen fout zijn gegaan. Onder meer dat er te veel nadruk lag op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Terwijl dat coronadebat aan de gang was, werd een stukje verderop op een plein in Den Haag feest gevierd. Op sociale media zijn beelden opgedoken van een volle partytent. Rond 10 uur greep de politie in. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar gedaald, meldt woningplatform Pararius. Vorig kwartaal daalden de huurprijzen ook, maar toen alleen in de grote steden. Het weer, eerst zon vandaag. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. así que and I long explode. not just a feeling it man 6.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.